Vooral in Arnhem, Utrecht, Amsterdam en Amersfoort was het chaos. De dienstregeling is inmiddels deels hervat, zegt ProRail, maar check toch nog even je reisapp voor je de deur uitgaat. Zo'n 200 asielzoekers zijn vandaag vanuit het aanmeldcentrum in Ter Apel... naar noodopvanglocaties in Brabant en Drenthe gebracht. Omdat de asielzoekers zijn overgebracht... hoeven er vannacht geen mensen op stoelen te slapen. Laatste tijd konden vluchtelingen, voor wie geen plek meer was in Ter Apel... niet direct naar een andere opvanglocatie, omdat er geen vervoer was. Afgelopen nacht moesten 11 mensen het doen met een stoel in de wachtruimte. In Sittard in Limburg is het lichaam van Xavier van 19 gevonden... die sinds vorige week woensdag werd vermist. Dat schrijft 1 Limburg. Volgens de politie gaat het waarschijnlijk om een misdrijf. Xavier werd woensdag voor het laatst gezien in het centrum van Sittard. Zijn lichaam werd gevonden in een bos vlakbij de Duitse grens. En een klein feestje bij SC Heerenveen vanavond. De club uit Friesland heeft de eerste ronde van de play-offs om Europees voetbal op de valreep met 3-2 gewonnen van AZ. Die club stond de hele tijd voor met 2-1. Maar in de laatste vijf minuten maakte de Vriezer nog twee doelpunten, zag commentator Frank Wielaert. Schieten en goal! Ja, ja, tweede paal! Daar die de bal tegen het zijnetje aan. En weer is Vindaal geklopt. En net als in het begin van eh, deze tweede helft, toen die goals kort achter elkaar vielen, doet dat nu aan het einde nog een keer. Het is Heerenveen dat twee keer scoort in de extra tijd van deze wedstrijd. En een 2-1 achterstand opbouwt in een 3-2 voorsprong. Zondag is de return in Alkmaar. De winnaar van deze twee wedstrijden speelt tegen FC Utrecht of Vitesse. Die speelden vanavond ook tegen elkaar. De uiteindelijke winnaar van de play-offs gaat naar de tweede voorronde van de Conference League.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 Who gets to wear the big brass ring? Somebody's gonna set the world on fire. Somebody album Allegory hoorde je Richard Schroeder met Might As Well Be Mine. We gaan weer naar onze digitale brievenbus. En waarschijnlijk is dit het kortste nieuwe nummer dat je ooit in de show gaat horen. Maar ik vind hem wel heel erg grappig. De nieuwe van Louise Parker. Dit is They Don't Ride Their Horses. They don't ride their horses to the store. No dusty streets, no whiskey stains, swinging saloon doors. And I no gunfights between cowboys and outlaws. No, they don't ride their horses to the store. <laughs> Y'all come back now, you hear? Come back, we zijn er nog steeds. Dat was Louise Parker met They Don't Ride Their Horses in onze digitale brievenbus. Nu gaan we naar volkmuziek van Zoe en Cloyd, is Chestnut Mountain en daarna de Spiegelplaat. Contact the Nashville Radio Show at info at nashvilleradio.nl for your new music, request and comment. I was a boy not over knee high When I first went to Chestnut Home place up on the mountainside The place where my grandpa Lived as a child There once was a farm there Some years they barely got by down the chestnuts, cursing the blight. Sold them for ten bars. deze week ligt goed bij kandidaten die aan een talentenshow meedoen. Zo zongen Carrie Underwood en Lauren Elena het tijdens hun deelname aan American Idol. En zong Danielle Bradbury het toen ze meedeed aan The Voice USA. Het origineel wat je zo gaat horen is van Pam Tillis en komt uit 1991. En in 2022 was het Casey Jones die er een country rock versie van maakte. Twee keer Maybe It Was Memphis. Dit is de Nashville Spiegelplaat. looking at Bluegrass Time. In 2010 bracht Dirks Bentley het album Up on the Ridge uit. En op dat album staat dit duet met Vince Gill. Dat was Fiddlin' Around. Cathy Mattea, onze maandartiesten, ga je nu weer horen. Ze maakt naast country ook bluegrass muziek. Het is Tim O'Brien, geen onbekende in de bluegrass muziek... die je naast haar hoort op dit nummer. Dit is The Battle Hymn of Love. I will pledge my heart to the love we share... through the good and the bad times too. I'll forsake my rest for your happiness. Till my death I will stand pool under skies gray or blue tussen Cathy Mattea en Tim O'Brien, The Battle Hymn of Love. New Country is ook natuurlijk iets wat er in de show voorbij kan komen. Hele lekkere New Country moet ik zeggen. Want de ene helft is Blake Shelton en de andere helft is Ashley Monroe. Het klinkt lekker traditioneel. Dit is You Dolly en You Ain't Porter. geluisterd naar Nashville met Astrid van der Kaai. Probably the worst DJ in the world. You ain't Dolly. And you ain't Porter. She's a little bit we can go steady 1951 met Hank Williams en Hey Good Looking. De oudste plaat deze keer in onze show. Nu tijd voor Americana. Dat het podium geen onbekende plek is voor Sarah J. Nelson... komt omdat ze in diverse musicals heeft gestaan op Broadway. Nu staat ze alleen in de schijnwerpers met haar muziek... en ze bracht dit jaar haar album Shelby Park uit. En op dat album staat dit nummer, Cuddle Up. the real thing. When I saw you sitting there at the bar, I felt a tugging on my heartstrings. A sweet first kiss down by the lake, sitting watching the sunset. But then you tried to steal third base. I said, baby, not yet. You told me it was love just took. I sent her a message with screenshot proof. Your trips are more than business. She deserves to know the whole damn truth. I ain't nobody's mistress. I guess things aren't all time bij elkaar. Dat was Cuddle Up van Sarah J. Nelson. En van Amerikanen gaan we naar bluegrass muziek. In 2010 bracht Joe Diffie het album Homecoming, de bluegrass album uit. En daarvan ga je luisteren naar Stormy Weather Once Again. Contact the Nashville Radio Show. Send a text, WhatsApp or voicemail to plus 31 6 428 443 75. How much lonesome can the wind blow sadness can a gray sky cry? Don't know where all that sunshine went since you said goodbye. Crashing away from an ocean blue, scattered footprints of the love we knew. Thunder shook me from deep within. Stormy weather to stay tonight. I hope that all your sunny days won't bring tears to your eyes. How much lonesome can the wind blow in? How much sadness can a gray sky cry? Don't know where all that sunshine went. Stormy weather once again. uitzending van ons te goed. En daarvoor gaan we naar Canada. En wel naar Kelowna in British Columbia. Voor de muziek van Heidi Hyacinth. Ze werkt op dit moment aan haar tweede album. En het nummer dat je nu gaat horen staat ook op dat album. Dit is All the Good Ones Are Crazy. really was Heidi Hyacinth en All the Good Ones Are Crazy. Ja, in het kader van een beetje gek is niet gek... gaan we gewoon weer even lekker verder met onze muziek. Spotlight album, daar hebben we nog twee nummers voor je van klaarstaan. You've Got the Stand for Something is het debuutalbum van Aaron Tippen... wat in 1991 uitkwam. En ik heb nog twee nummers voor je klaarstaan. Eerst Many Many Beers Ago en daarna In My Wildest Dreams. Dit is het Nashville Spotlight album. drink I take, it's getting harder to recall. And I ain't gonna stop until I forget it all. Cause once upon a time, she used to love me so. Nashville Spotlight album. built a million raving beauties out of pure make-believe Hoping my imagination might run away with me I thought I would pictured every vision that a man could dream about Till you walk through those swinging doors and step down off that cloud. What's an angel like you doing in my wildest dreams? A walking, talking, a loving fantasy. Did you come here tonight just to rescue me? What's an angel like you? riding with the heaven when you sat down next to me. And I said to myself, this is too good to believe. You look like you belong in a Sunday school choir instead of in this honky tonk. Setting me on fire. What's an angel like you doing in my wildest dreams? A walking, talking, a loving fancy come here tonight just to rest in my Dat waren de laatste twee nummers van het Spotlight-album. You've got a Stand For Something was het album. En de artiest was Aaron Tippin. Nu nog country uit Nederland. Elizabeth Hope is dit met Breaking Up. show at info at nashvilleradio.nl. I'm chasing the tail of a dragon kind of dream. But I'm here to tell you anything can happen in this life if you got the heart and the passion and a godlit fire inside. This goes out to the drifters and all of soldiers and all of the dreamers who ready to fly. All you wanna be rock stars are lifting your guitars and breaking the sky. ook zo'n nummer wat ik op standje 10 wil horen. Keith Urban met Wild Hearts. En als je het naar je zin hebt, ja, dan gaat de tijd sneller. Dat betekent dat de show alweer voorbij is. Ik heb nog twee nummers voor je klaarstaan. Eerst Cathy Mattea met Untold Stories. En daarna de nieuwe van Kane Brown, Like I Love Country Music. Ik ga je bedanken voor het luisteren en ik zeg graag tot volgende week. Bye bye. All those untold stories, all those silent lies, we'll never know each other. trouble keeping us apart. Tell those untold stories. Let the healing start. It's been so long ago that we went our separate ways. Well, now maybe time has changed us and worn the hurt away. you look the same as ever.